Hans, dag met Freddy. Ik heb uh, Olan geklier. Ik eh, was Olan aan het lezen en ik eh, heb hem stopgezet en nu blijft hij op busy hangen. Mhm. Maar eh, blijf ik hangen of zo? Eh, ik blijf even hangen? Ja. Mm -hmm. Busy. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. De A15 vanuit Europoort tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 5 kilometer. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 5.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 Big girls, you are beautiful. I left my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears my father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances.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 Ambtenaren in Den Haag hebben nieuwe bezuinigingen geïnventariseerd en er circuleert in kabinetskringen een lijst waarop allerlei mogelijke ingrepen staan. De Telegraaf meldt dat de ambtenaren onder meer als mogelijkheden noemen beperking van de hypotheekrenteaftrek en het al in 2015 verhogen van de AOW-leeftijd naar 66 jaar. De politie in Amsterdam heeft vorig jaar de wapens ingenomen van tien mensen met psychische